Hij kwam gisteren bij een auto-ongeluk om het leven. Rond het mortuarium hebben zich tientallen mensen verzameld om te rouwen. En op internet schrijven veel Surinamers dat ze verbijsterd zijn. Wesje was zeer bekend in Suriname. Vorig jaar werd hij nog gekozen tot Surinamer van het jaar. Steven Wesje Westmaas is 39 jaar geworden. Het weer, het is helder en een graad of 9. Overdag zonnig en 21 tot 26 graden. Later vandaag in het zuiden kans op een bui. Morgen zonnig, droog en iets minder warm.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 mind the way I'm getting down and dirty, baby. Now you're crying on my phone. You should have done that months ago. And now it's time for me to get, get, get, getting, getting down and dirty. ook op internet.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 Hij was onder andere minister van Buitenlandse Zaken en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN. De strijd voor democratie en mensenrechten loopt als een rode draad door zijn carrière. In 2001 voerde hij besprekingen met Jorge Zorreguieta. Hij wist de vader van prinses Maxima ervan te overtuigen dat hij niet naar het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander moest komen. Max van der Stoel is 86 jaar geworden. Koningin Beatrix heeft met groot leedwezen kennis genomen van het overlijden van Van der Stoel. Premier Rutte noemt hem een bescheiden en betrokken man en PvdA-leider Cohen zegt dat Van der Stoel een van de Nederlanders was die de wereld een beetje leefbaarder hebben gemaakt. In Jemen zijn de tegenstanders van president Saleh niet van plan om te stoppen met hun betogingen. Ze zullen pas stoppen als Saleh is opgestapt. De president kondigde gisteren aan dat hij binnen een maand vertrekt. Dat is onderdeel van een vredesplan van de Golfstaten. Daarin staat ook dat de oppositie in Jemen akkoord moet gaan met het plan. In de Mexicaanse badplaats Acapulco zijn de zwaar verminkte lichamen van vijf vrouwen gevonden. De lichamen van twee vrouwen en een 14-jarig meisje lagen in een schoonheidssalon. Ze waren onthoofd. Later werden op straat ook twee andere dode vrouwen gevonden. De politie weet niet wie er achter de moorden zit. De autorij heeft dit jaar een kwart meer bezoekers getrokken dan de vorige keer. Ruim 270.